Dat hij na 44 jaar weer een overwinning voor Nederland heeft binnengesleept en daarmee geschiedenis schrijft, beseft de zanger nog niet echt. Hij hoopt dat hij met de overwinning een begin kan maken met een internationale carrière als muzikant. Na de persconferentie werd Duncan Lawrence onthaald door zijn fans. En later vanavond is de winnaar van het Eurovisie Songfestival nog te zien... in een extra uitzending van Talkshow Pauw. De Zwitsers krijgen vrijwel zeker strengere wapenwetten... blijkt uit de eerste resultaten van een referendum. Tweederde van de kiezers vindt dat Zwitserland zich moet aansluiten... bij de wapenwetgeving van de Europese Unie. In Zwitserland zijn relatief veel wapens. De Zwitserse regering waarschuwde voor problemen met de EU... als een meerderheid tegen zou stemmen. Bij een explosie bij een toeristenbus in Egypte zijn zeker 16 mensen gewond geraakt. In de bus zaten vooral toeristen uit Zuid-Afrika. In de buurt van de piramides van Gizeh ontplofte vlakbij de bus waarschijnlijk een bermbom. Ramen werden uit de bus geblazen. In december kwamen bij een bomaanslag op een toeristenbus drie Vietnamezen en een lokale gids om het leven. In de negende etappe van de Giro d'Italia, een tijdrit over bijna 35 kilometer, is Bauke Mollema derde geworden. In de stromende regen waren alleen de winnaar Primoz Roglic en Victor Kampenaerts sneller. De Italiaan Valerio Conti houdt de roze leiderstrui en Mollema is de beste Nederlander op een twaalfde plaats. Het weer, de Buien, soms met onweer, die lossen vanavond op en er ontstaat nevel of mist. Temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Morgen wolkenvelden en zon, vooral in het noordoosten vallen wat regen- of onweersbuien. Aan zee blijft het koud met zo'n 14 graden, terwijl het in het binnenland 22 graden kan worden.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 short and their bodies too wide, but they're one. into the clouds and it just can't form, but it cracks the sky in every thunderstorm. It happens all the time. It's impossible, impossible, impossible. against all advice, and yes, I've fallen more than once or twice. I'll follow anyway. The golden moon pulls from our sleep and feels as close as our hands and feet. The road's too hard and it's too damn steep. We'll climb it anyway. It's impossible, impossible, impossible till it's In dit uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. De cover van de week mag uiteraard niet ontbreken. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Your Heart, zingt Reba McIntyre. Als ze daarmee het mijne bedoelt, dan kan ik wel zeggen dat ze met haar nieuwe album Stronger Than The Truth mijn hart gestolen heeft. met de act van de maand. Met de titelsong van Blue Kentucky Girl bleef Emmylou steken op een zesde positie. Wat dat betreft deed ze het met Beneath Still Waters een stukje beter, want daarmee stoten ze door naar de eerste positie. beneath. deel Texas fiddle en een deel Tennessee banjo. Voeg een bas en een scheut gitaar toe en je hebt een heerlijke cocktail. De Urban Pioneers uit Texas vullen dit perfect in. enchiladas and cold micheladas. A Saturday morning for me. spicy menudo Got me feeling as fine as I can be Cause hungover Texans need Mexican breakfast After hard drinking nights Hungover Texans need Mexican breakfast It's all Frank Murphy is een zanger uit Alberta en hij waagt zich aan de Eddie Raven song I Got Mexico. Conclusie mijnerzijds, ik hoor toch liever het origineel. De cover van deze week. bet you said I would. I should have left a long time ago. Who needs you? I got Mexico. Heard all, nothing's really changed. No matter what, and honey, that's a shame. I still love you, that's the way got you, I've got Jamie Lynn Wilson is de dochter van Kevin en Savannah Welsh en maakt ook deel uit van de Trishas. Dat ze er zelf ook wat van kan bewijzen met Run. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. De in 2001 overleden Johnny Russell werd geboren in de staat Mississippi en verhuisde rond zijn elfde samen met zijn familie naar Californië. In zijn jonge jaren wist hij al dat hij muzikant wilde worden en hij werd in die jaren beïnvloed door zangers als Ernest Tubb, Roy Acuff en Lefty Fritzell. Als tiener wist hij zijn eerste platencontract te bemachtigen bij een klein radiolabel. Hij scoorde zijn grootste hit in 1974 met Rednecks, White Sox en Blue Ribbon Beer. There's no machine. right here. 2001 ging zijn gezondheid achteruit vanwege diabetes, zijn grote overgewicht en een nieuwe hartaanval. Nog hetzelfde jaar overleed hij aan de complicaties van diabetes. Met She Loves in Love with the Rodeo Man en Act Naturally plaatsen we Johnny wederom in de schijnwerpers. She was her life. time. He drinks at a dark corner table where he waits there until closing time.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 We'll make a film about a man that's sad and lonely and begging down upon his bended knees. I'll play the part, but I ain't gonna need rehearsing. All I gotta do is things act naturally. I'll bet you I'm gonna be a big star. I might win an Oscar, you can't never tell. The movies are gonna make me a big star. Cause I can play the parts so very well. I hope you come to see me in the movies. ever The biggest fool that's ever hit the big time. All I gotta do is act naturally. Yeah, all I gotta do is act naturally. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Darren Wright bewijst zijn voorliefde voor real country met I've Got Nowhere To Go But Crazy. Lekker aanstekelijk werkje. Texas land waar hij danste met? Vul het zelf maar in. Down in Key West There's a little local bar I sing for my supper They put tips in my jar there's a pretty girl who kinda digs me. She's got a cabana. the beach. Mile marker zero, that's as south as I will go. Cold margaritas, sand between my toes. A little piece of heaven, it may I lose track. a lie. Getipt voor de top. Pressure Makes Diamonds 1 and 2 is het nieuwe album van de CEO Danny Vera.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 Tot volgende week. Dag. I can feel that something's changing in your heart. That distant look stares me in the was built on more than sand. And the truth was so much bigger than the lie. If you think our love just sifted through our hands to say goodbye.